Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Zo'n 60 Nederlanders zijn uit Afghanistan geëvacueerd met een Franse vlucht... meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland bevestigt dat er donderdag een vlucht met ongeveer 60 Nederlanders is geland in Qatar. Aan boord zaten verder ruim 250 Afghanen, 11 Fransen... en een onbekend aantal familieleden en bekenden. De onderhandelingen over een doorstart van het atoomakkoord met Iran verlopen erg moeizaam, zeggen Europese en Amerikaanse diplomaten na vijf dagen overleg in Wenen. Volgens Iran is er simpelweg tijd nodig om de voorstellen te accepteren die de illegale en vrede sancties tegen het land van tafel halen. De delegaties kwamen maandag voor het eerst bij elkaar sinds de conservatieve Iraanse president Raisi aan de macht is. Ze moeten het eens worden over een doorstart van de deal uit 2015... bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. De quarantaineplicht voor reizigers naar Zwitserland vervalt. Wel moeten ze een negatieve PCR-test laten zien als ze de grens overkomen... en zich na een paar dagen nog een keer laten testen. Ook wordt op meer plaatsen in Zwitserland de coronapas verplicht. Griekenland biedt vanaf nu alle volwassenen een boosterprik aan... als de laatste coronavaccinatie minstens drie maanden geleden is geweest. Het land begon in september met de boostercampagne. De overheid hoopt nog deze maand een paar miljoen Grieken een derde prik te geven. Op de eerste dag van de wereldbekerschaatsen in Salt Lake City... heeft de Zweet Niels van der Poel een wereldrecord gereden op de 5 kilometer. Van der Poel, die Nederlandse grootouders heeft... dook drie tiende seconden onder het oude record uit 2017... Patrick Roest eindigde als tweede op de 5 kilometer. Bij de vrouwen won Irene Schouten de 3000 meter in een Nederlands record. Femke Kok schaatste ook een Nederlands record op de 500 meter. Het weer vannacht bewolkt en wat regen.